Kees Groot met het NOS-journaal. De justitie niet hoofdverdachte Sala Abdeslam. Een deel van Vorst werd vanmiddag met veel machtsvertoon afgesloten. Dat gebeurde nadat een poging tot huiszoeking uitliep op een schietpartij. Daarbij raakten vier agenten licht gewond. De Belgische premier Michel zei op een persconferentie dat de politieactie nog steeds bezig is. Premier Rutte hoopt dat de afspraken met Turkije over het terugnemen van vluchtelingen volgende week al in kunnen gaan. In de Tweede Kamer zei hij erop te vertrouwen dat de afspraken met Turkije rondkomen. Als dat lukt moet de vluchtelingenstroom naar Europa binnen drie à vier weken zijn gestopt, zei de premier. Vorige week sloten de leiders van de Europese landen een conceptakkoord met Turkije. In ruil voor het terugnemen van vluchtelingen krijgt Turkije extra financiële steun en komt een nieuw overleg over lidmaatschap van de EU. De oppositie in de Tweede Kamer heeft veel kritiek op het akkoord. De man die een afgehakt hoofd achterliet op de stoep voor een waterpijpcafé in Amsterdam had dat hoofd in een vuilniszak. Dat is te zien op bewakingsbeelden die getoond werden in opsporing verzocht. Nadat hij het hoofd had neergezet rende hij weg in de richting van het stadionplein. De beelden zijn niet erg duidelijk, maar de man droeg een gewatteerde jas en had een muts of een capuchon op heeft een donkere Volkswagen Polo gebruikt om het hoofd in te vervoeren. Het hoofd was van de 23-jarige Nabil Amziep. Het Waterpijpcafé staat bekend als ontmoetingsplek voor drugscriminelen. Het weer, opklaringen. Vannacht is het vrij helder en koelt het af tot iets onder het vriespunt in het binnenland. Morgenochtend is het eerst nog grijs, maar later breekt de zon door.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 I put a spell on you, als het ware dus. Nina Simone. I put a spell on you. Cause me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Kenbaar Nina Simone. Helaas eh, overleden, maar eh, forever in onze gedachten. Lounge jazz is ook altijd heerlijk om naar te luisteren. I'm Easy. The Quiet Storm mix van Jazzy Lee. Het album heet Chill Lounge... Uh, Define. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I need. Jazzy Lee. U kent het nummer natuurlijk van Lionel Richie. Dat is toch weer popmuziek, maar dit was een beetje voor jazz. De jazzy vorm van eh, Easy. En als we nou toch met Lionel Richie bezig zijn... dan heb ik ook nog een, uh, een jazz tintje rond All Night Long. Wow. is dan eh, Aaron Caesar en een nieuw jazz collective, denk ik. Hè? Even kijken of dat klopt. Raise the roof, have some fun. Throw away, walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caround, fiesta forever. sing along. We're going to party, croon, fiesta forever.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 maar de New Jazz Affair, ja. Heerlijk, swingende muziek all night long. U kent het allemaal van Lionel Richie. En dat, toen swingde het allemaal. Dit, dit is echt, uh, ja... kon nauwelijks eh, stil blijven zitten op mijn krukje, luisteraars. We hebben eh, natuurlijk Zandvoort Lunch. Dat heeft u elke dag bij, bij Radio Zandvoort. En daar luistert u natuurlijk ook gezellig massaal naar. En daar komt altijd een repertoire van... Lee Rittenhour voorbij, want het is de openingstune. Uh, favoriet ook van Ruud Jansen. En, en Dave Brusen met name natuurlijk ook. Uh, en ik ga daar een nummer van draaien. Zomaar eens uh, voor de verandering. Get up, stand up. Geldt voor u ook met uw kopje koffie. Opstaan, recht in de kamer en genieten van de Zandvoort Jazz. maar een grapje. met eh, Lee Rittenauer. Een fenomenaal duo. Nou, we dachten trouwens van die muzikanten die er allemaal omheen eh, spelen. Ook niet te versmalen hoor, denk erom. En eh, zo op de zondagochtend lekker luisteren naar jazzmuziek op de bank bij Radio Zandvoort. Isn't it romantic? never doubt, dear, I can't forget you. I thought you out, dear. I know your profile and I know the way you kiss. Just the thing I miss on a night like this. If dreams are made of imagination, I'm not afraid of With all my heart, my heart is here for you to take. Why should I quake? I'm not awake. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can't be heard. Isn't it romantic? shadows right the oldest magic word. such a night as this? Isn't it romantic? Every note that's sung is like a Eh, samen luisteren naar uh, eh, ZFM Zandvoort is een dit romantic. Eh, tenzij natuurlijk, luisteraars, tenzij u tegen uzelf moet zeggen... ja, ik zit maar alleen op de bank. I ain't got nobody. Raffaello. Dat is de dame die u hoort zingen. Spring College Band. En uh, luisteraars, uh, als u nou eh, vandaag wilt genieten... dan moet u gewoon lekker een strandwandeling gaan maken hier in Zandvoort. Want dat is natuurlijk... dan kunt u ook, bij de horeca kunt u ook nog een lekker cappuccinootje nemen... of een, of een wijntje vanmiddag. En dan kunt u genieten van het prachtige weer. Het blijft de hele week, blijft het trouwens mooi weer. en de mensen die nou zeggen... ja, ik heb zo'n hekel aan maandag... Nou, dat kan natuurlijk gebeuren als je dan eh, weer eh, vroeg je bed uit moet moet werken. Dan ga ik u een beetje opbeuren. En dat doe ik met Herb en zijn Tijuana Brass... die ik ook het eerste uur al draaide. Maar nu met eh, de, de papa's en mama's hit Monday Monday. Een zwingend Monday Monday. vrolijke muziek, zeg ik altijd maar, van Herb Albert... en zijn zwingende Latin jazz band de Tijuana Brass. Met Monday Monday, voor de mensen die eh, er een beetje tegenop zien... om morgen weer eh, vroeg aan de slag te moeten. Ja, toch moet het, Als u, eh, als u eh, eh, beleg op uw brood wil... Als u, als u überhaupt brood wil, want zo zou u eigenlijk moeten, moeten beginnen om het aan te kondigen... dan moet u echt eh, maandag paraat zijn bij uw werkgever. Ik kan er eh, eh, voor de rest niks leukers van maken. Nou, niet huilen, vooruit, kom op. We gaan eh, genieten van Jesse James Jr. met de Boga, nee, de Bodega 10 PM. PM, nee, PM, sorry. Uh, jazz en watermix. Nou, eh, het wordt hier vochtig in de studio kennelijk. Maar ja, water al binnen, heb je het al. Gedonder in de glazen zou ik blijven willen zeggen. Nou ja ook weer lekkere muziek. Lekkere, eh, relaxte muziek. Bodega 10 p.m. Watermix, zo heet het nummer, ja. Lekker relaxed door Jesse James Jr. was dit. We laten het water even achter ons en we gaan eventjes met Warren Cavington naar Phoenix. By the time I get to Phoenix, weliswaar. I Get to Phoenix. Warren Covington was dat, luisteraars. Easy Does It, dit is de Big 18. Eh, ik zei het al eerder, George Martin natuurlijk overleden. De vijfde Beatle. Ik ben eens gaan spitten of er nou ook Beatle muziek eh, jazzy is. Ja hoor. Oh darling. De Coltrane Quartet. Oh Darling. Nou, kan u zeker na het aanhoren van dit nummer... dan zeg ik tegen mezelf, I feel fine. all the time, you know she said so. 48 Hour State Collective was dit met eh, I Feel Fine. leuke Beatles in de uh, jazzy jasje. Nou, pak er nog een. I Wanna Hold Your Hand. Michelle eh, Simonal was dat met, samen met Francis Trevor. En ik heb u laten genieten van een aantal Beatle-werkjes... in een beetje jazzy jasje. Moet ook wel eens kunnen, vind ik dan zo. Eh, kijk op mijn klokje, luisteraars. En eh, ik zie dat we alweer rap naar de klok van 12 uur gaan. Dus ik moet alweer afscheid van u gaan nemen. Maar dat doe ik nog een keer met Rob Mostert en zijn Hammond Group. Want dat zijn zulke zwingende mannen. En hij neemt ons mee naar het verleden. Back in time. Rob Mostert en zijn groep. jealous type of girl. But when I see my man. something. afscheid van u. Dat is bijna 12 uur en eh, ja, dan moet ik er echt een puntje aan gaan rijden.